Aandelenbeurzen staan wereldwijd vliet. Het is allemaal na teleurstellende cijfers over de Amerikaanse industrie en detailhandel. Ook de technologiebeurs Nasdaq leverde bijna 2% in. Beleggers maken zich zorgen over de slechte economische vooruitzichten. Een van de twee verdachten van de steekpartij vorige week op een school in Voorburg komt voorwaardelijk vrij. Het is de jongen die ervan wordt verdacht dat hij het mes heeft gegeven waarmee een jongen van 15 is doodgestoken. Hij moet onder toezicht blijven. Een jongen van 16 die heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft neergestoken zit nog vast. De Molukse kapers bij de Punt in 1977 mochten de trein niet levend verlaten. Het televisieprogramma 1 Vandaag meldt dat toenmalig minister van Justitie Dries van Acht dat heeft gezegd. Van Acht ontkent dat. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog niet besloten of de uitspraak wordt meegenomen in het lopende onderzoek naar de kaping. China heeft de website van de BBC geblokkeerd. De Britse omroep zegt dat dat doelbewuste censuur is en heeft om opheldering gevraagd aan Chinese autoriteiten. De blokkade van de nieuwsite heeft waarschijnlijk te maken met de berichtgeving over Hongkong. Het weer, Vooral in het noorden soms nog wat regen. Verder wisselend bewolkt, meest droog. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuiden regen over het land. Maar morgen zijn er weer opklaringen en nog maar enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam bij Eembrugge 4 en op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 5. Datzelfde geldt eh, voor de A4 verder richting Den Haag bij Leidsendam. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat bij Delft 4 kilometer. A15 bij Rotterdam in beide richtingen voor het knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt Vaanplein en oud beijeland staat 6 kilometer.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 En daarvoor nog een keer kippenvel in de vorm van Mr. Props. Nothing Really Matters. Aan het begin van een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Ik zeg een hele goede avond. Fijn dat je er weer bent daar aan de andere kant van het radiotoestel. Twee uur lang ga ik weer de eten vervuilen met de ongein en de gein van ZFM Beachmasters. Ehm, en dat zal ik nu iets extra gaan doen. Want ehm, ik kan het niet meer op een ander medium. Ik heb namelijk ehm, afgelopen zondag een voor mijn doen zeer heftige beslissing genomen. En ik weet dat er nu een heleboel mensen die, die denken van... oh, daar gaat iemand dood of zo. Nee, nou het valt wel weer mee om mensen. Ehm, ik heb afgelopen zondag mijn Facebook-account verwijderd. <laughs> deze social media nerd die hem heeft besloten om zijn Facebook van het internet af te halen. Om de simpele reden dat ik eigenlijk al een tijdje speel ik met dat idee... Ehm, het is bij mij namelijk echt zo dat er te veel tijd in opgaat. Het is echt een verslaving. Als ik met mensen aan het praten ben, elke seconde dat ik in de bus zit, overal waar ik ben, elk dood moment en soms ook in niet dode momenten, dat ik gewoon in een club sta, dat ik naar een hoekje ga waar wifi is om daar mijn Facebook te checken. En toen op een gegeven moment was bij mij echt zoiets van, je moet ermee kappen. Dus wat ik gedaan had was mijn wachtwoord aan een vriend gegeven. Of, eh, en die had ingelogd en vervolgens het wachtwoord veranderd. Ehm, nou, dat heb ik ongeveer drie dagen volgehouden. En toen zei hij, oh gast, hier heb je account terug. Ik word helemaal gek van je. Ehm, en toen dacht ik, weet je, ik ga het rigoureus doen. En ik heb op de verwijderknop gedrukt. Dus ehm, deze social media junkie gaat afkicken. En ik heb geen Facebook meer. Ik heb ook geen Instagram meer. Ik heb alleen nog Twitter, omdat ik dat toch wel een handig medium vind. Ik had ook heel veel nieuws vandaan. En het is voor niet zo verslavend, vind ik. Dus dat ga ik erin houden. Maar Facebook heb ik verwijderd. Instagram heb ik verwijderd. En eh, ik ga nu Cold Turkey afkicken van sociale media. Dat betekent eh, voor dit programma concreet dat we geen <laughs> Facebookpagina meer hebben. Maar je kan ons vanaf nu wel volgen op Twitter. Kijk eens aan, alle status-updates worden maar 140 tekens. Is ook lekker. Rustig voor jou. At CFM Beachmasters kan je volgen op Twitter. At CFM Beachmasters. Daar vind je de hele week lang informatie over onze artiesten, ons programma, ehm, de Maries de Jonge Hond uitslagen, dat soort dingen.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 Ja, dat is een hele goeie. Nou, ik heb wel met een vriend... Er is één iemand op wie wij allebei een beetje geiden. Is ook iemand die we kennen. Heel erg verhaal dit. Ehm, die blijft foto's van haar naar me doorsturen. Die afspraken hadden we al gemaakt. Dankjewel voor je reactie, Harm. Hey, ehm, kleine huishoudelijke mededeling. Ehm, op dit moment eh, kan ik nog steeds mijn mail niet in. Ik weet niet wat dat is. Ehm, dus mailen kan naar colluit.hotmail.com. Als je een reactie wil geven op deze uitzending. Colluit.hotmail.com. Dan komt het echt hier in de studio binnen. Zou ik heel fijn vinden. hey, um, het is CFM Beachmasters. En zometeen heb ik een vraag voor je. In Maurice de Jonge Hond over naakt.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 Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tayo, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Be a kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag sound too intelligent. A little jack can't hurt this bellerin. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa drinking too much for sure. I gotta have. Muse en Hangover samen met Flowrider bij ZFM. En daarvoor The Magician and Sunlight. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond. Tijd voor een nieuwe editie van Maurice de Jonge Hond. Elke week peilen we hier bij jou eh, een mening. En deze week gaat het om het volgende artikel. Het was nogal schrikken voor de Britse studenten van de Universiteit van Warwick... door ze plots van Facebook werden gedonderd vanwege pornografische afbeeldingen. De dames van de roeiclub van de universiteit hadden namelijk een naaktkalender gemaakt... om geld in te zamelen voor het goede doel. Hoewel alle edele delen van de dames tactisch... haha, leuk bij een... Eh, bij een sportclub. Overal bedekt blijven. Zag Facebook al die blote dames maar niet zitten. Ja, maar ik, ik, zag dat juist zitten en daarom zat ik op Facebook. Facebook had echter niet gerekend op de enorme berg aan commentaar die het sociale medium kreeg... door het verwijderen van de pagina van de roeisters. Het bedrijf kreeg blijkbaar door dat... Ehm, dat het om artistieke broodpraatjes ging in plaats van porno... en ging overstag voor de kritiek. wel de Daily Mirror, de pagina van de dames, keerde terug... en dat betekent dat de promotie van de kalender door kan gaan. Nou, kijk is staan helemaal mooi. Ja, de vraag die hierbij hoort heeft te maken met ehm, naaktfoto's. Voel je hem aankomen? Of voel je hem komen? Of is dat een andere vraag? Antwoord kan je opsturen kollaard.hotmail.com of je kan het samen met de vraag teruglezen en dan meteen antwoorden via ons Twitter-account @cfmbeachmasters. Er bestaan foto's van mij waarop ik naakt ben. Dat is de stelling van deze week. Optie A. Er bestaat wel een foto van mijn dokus of mijn poes met een net uitgetrokken blouse. Of die B, dat weet ik oprecht niet. Misschien loopt er een mafcase met op zijn telefoon mijn tiet. Of die C, nee, dat is echt een no-go bij mij. Onzinnig fenomeen in onze maatschappij. Of D, ik ben Is Dat antwoord op je vraag genoeg? Laat maar weten wat geldt voor jou. Mede kan kollaert.hotmail.com. En je kan de vraag teruglezen en meteen antwoorden. Via ons Twitter-account volg hem ook meteen. At CFM Beachmasters. Plus, no money, no stress. And this one is straight for the girl, ik heb geen idee wat hij daarnet zei, maar het zal vast heel leuk zijn. Hij zal er vast een keer een chick mee gehosseld hebben. Ja, precies. 106.9 CFM, Enrique Iglesias, just like that. move. the Enrique, You Look at me and go, you take me to another place. says, come and take me. baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, cover, don't stop. Party. no bet it. Me tell her not to bet it. Chanapal, ça to, ça me to. Samen met Enrique Iglesias hier bij CFM Bailando. Zometeen hier Sia Chandelier en ook Mike Mago Outlines komt eraan. De eerste weer-update. In het noorden vanavond afnemende buiigheid. In het zuiden geleidelijk juist meer buien. Er komen de nacht overal weer buien. Afkoelend tot een graad of 12. Morgen diverse buien en enkele mogelijk met onweer. Vooral in het zuiden en westen later meer zon. Rond de 15 graden in Groningen en Drenthe. Tot 18 graden in de zuidelijke provincies. En dan tijd voor je, weer of je verkeersupdate. Vertragingen langer dan 6 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Kootwijk. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Een vertraging van ongeveer 6 minuten. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost. Daar 4 kilometer stilstaand verkeer. Sta je ongeveer 9 minuten vast. De A4 Amsterdam-Delft tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer. Een vertraging van 9 minuten. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Purmerend en Averhoorn. Daar 5 kilometer stilstaand verkeer gaat je ongeveer een kwartier duren. Komt door een ongeval en daar ook tussen Purmerend Noord en Averhoorn een afsluiting van de linker rijstrook komt door datzelfde ongeval. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Papendrecht... daar 2 kilometer stilstaand verkeer, vertraging van 6 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en Rotterdam Centrum... daar 3 kilometer stilstaand verkeer gaat je ongeveer 10 minuten extra reistijd eh, kosten. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Naardeloos... 2 kilometer stilstaand verkeer gaat je ongeveer 9 minuten kosten. Dan nog een grote op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezen... daar 3 eh, 3 kilometer langzaam rijden het verkeer. 19 minuten sta je daar vast door een pechgeval. En dan de één na laatste, de A29 Rotterdam-Berg op Zoon... tussen knooppunt Vaanplein en Oud-Beierland. 2 kilometer stilstaand verkeer, ongeveer 6 minuten. En dan hebben we nog de N201 Hoorn hilversum tussen de N212 naar Wilnis. Hé, hey, wat leuk. daar woont Annabel, die hier vorige week was. En de aansluiting met de A2 afrit Vinkenveen... een vertraging van 8 minuutjes. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Kelvin Harris. Katy Perry. Mr. Props. Nothing really matters. No. Nothing really matters. ZFM. CFM Chandelier en daarvoor Mike Mego Outline. Zometeen dan is het weer tijd voor dat hele mooie item. De discussie in een minuut. Ehm, drie onderwerpen zijn van harte welkom via de mail nu. collard.hotmail.com of via de Twitter CFM Beachmasters. Ehm, de drie, eerste drie onderwerpen die binnenkomen ga ik een minuut bespreken. Mag van alles zijn. Wees creatief, wees leuk en komt u maar door. Via um, ehm, collard.hotmail.com of um, of dus via ons Twitter-account. Volg hem ook meteen en hij is nieuw, at CFM Beachmasters. Blijf je de hele week op de hoogte. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like Live and Animals hier bij ZFM. We hebben drie onderwerpen binnengekregen en we gaan losbranden mensen. Het eerste is van Jim. Die zegt, eh, heb het eens over het ADE. Nou, dan gaan we het daar één minuut over hebben. Ja, Amsterdam Dance Event is vandaag begonnen in Amsterdam. Ehm, het is denk ik voor het eerst sinds twee of drie jaar of zo dat ik er helemaal niet naartoe ga. Heeft te maken met het feit dat ik tentamens heb. En eh, ja, natuurlijk weet je wel, je kan er wel naartoe gaan. Ik bedoel, het is maar een avondje. Maar het is ook dat het voor jezelf zo moeilijk uit te leggen is van... ja, ik heb nu tentamens en dan ga ik nu een hele avond... en dan heb je nog een paar uur daarvoor... dat je zeg maar bezig bent met voorbereiden, met indrinken... en dan die dag daarna heb je een kater. En ja, het kost gewoon... Je kan het gewoon net niet aan jezelf uitleggen. Maar anders dan was het plan geweest om vanavond te gaan. Jammer, ik ga nu gewoon naar huis. Dan ga ik weer aan onderzoek verder. Maar echt een gek Amsterdam Dance fan. Altijd een feestje, eh, altijd gaaf. Altijd iets om naar uit te kijken en vooral om naartoe te gaan. Eh, ik wens de mensen ook die gaan heel veel plezier. Heel veel gewoon genieten is lekker, is leuk. Goed, onderwerp 2. Ingestuurd door Peter Bolen, zegt hij. Daar, ben ik echt, daar was ik op de wie was ik fantastisch goed in. Maar in het echt, dan zet ik altijd het liefst hekjes aan de zijkant. Weet je wel, dat je zo'n eentje bij je naam kreeg. Eh, en dat je daar gewoon lekker via die hekjes mocht gooien. Ik weet nog dat ik toen... ik heb het een tijdje wel heel vaak gedaan. Elke week vrijdagavond gingen we bolen. En toen op een gegeven moment toen, ehm, waren we op schoolkamp. En toen waren we hier in Zandvoort. <laughs> en toen hadden we deze een bowlingbaan eh, waarbij je zelf de punten moest optellen. En dat is dan, dan wordt het hele systeem met strikes en spares en hoe dat dan verdubbeld wordt. En wie wanneer is en wanneer je dubbel moet gooien, wordt heel verwarrend. Dus ehm, ik ben wel blij met die systemen altijd. Eh, ja, en ik gooi natuurlijk de ene strike naar de andere strike. Dat begrijp je natuurlijk eh, zelf ook wel. Dankjewel voor je suggestie, Peter. En dan nog de laatste, die is van Rianne. Die zegt, heb het eens over vis. Nou, Rianne, als je zeg maar als je zeg maar bij jou naar beneden gaat, dan ruik je vis. Nee, geintje Rianne. Ik heb geen idee wie je bent. Leuk dat je luistert. Blijf alsjeblieft luisteren. Ehm, ja, vis. Ik zit even na te denken wanneer de laatste keer was dat ik vis gegeten heb. Volgens mij heb ik vorige week ergens kibbeling gegeten. Ook echt wakker Ik heb vis gegeten. Wat dan? Ja, kibbeling. Dat nou, weet ik ook niet precies. En er ligt hier in de studio een affiche over het vijfde Open uh, Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Ik wist niet dat daar ehm, hele, hele dingen over waren. Maar dat is hier in Zandvoort. Ja, tuurlijk, weet je wel, waar Els Aan, aan zee. Ik zal even kijken of ik ze volgende week even kan bellen. Vind ik wel leuk. Kunnen we eens even ondervragen over het, ehm, het Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Misschien ben je wel een garnalenpeller, laat het hem even weten. Stefan at C Oh nee, die deed het niet. Collider.mail.com of Twitter at CFM Komt u maar door. Dank jullie wel voor jullie onderwerpen. We hadden het vandaag over het ADE, over bolen en over vis. En Rianne zal nooit meer normaal naar haar geslachtsdeel kunnen kijken naar vanavond. Helemaal prima. Lekker puberaal CFM Beachmasters dus met zometeen een nieuwe Taylor Swift. Out of the Woods, ook Rita Ora Black Widow met Iggy Azilia komt eraan. En hier is Direct. This is who we 89, zo gaat haar album heten. En ehm, eerder bracht er al Shake It Off van uit. En dit is de nieuwste, Out of the Woods, hier bij CFM. Gaat lekker met haar. Goed bezig, die Taylor Swift. Ben heel benieuwd naar de album. En daarvan nog Direct, This Is Who We Are. Nog een paar tellen om antwoord te geven op de Maurice de Jonge Hond vraag van deze week. Die luidt als volgt. Er bestaan foto's van mij waarop ik naakt ben. Optie A, er bestaat wel een foto van mijn docus of mijn poes met een net uitgetrokken blouse. Optie B, dat weet ik oprecht niet. Misschien loopt er een mafkees met op zijn telefoon mijn piek. Optie C, nee, dat is echt een no-go bij mij. Onzinnig fenomeen in onze maatschappij. Of optie D, ik ben pornoster. Is dat antwoord genoeg? Laat maar weten wat voor jou geldt via de mail kollaard.hotmail.com of at CFM Beachmasters. Vind je ook de hele vraag nog eens mooi terug. We went from nothing to something. Liking to loving. It was us against the world. And now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might, might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now you used to be thirsty for me, but now you gonna lo- lo- lo- love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. Will make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to feed for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a case gonna check on your mind and it's nothing but me on it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need it. Possessive or fatal attraction, so I take it all or I don't want shh. You used to be thirsty for me. Kelly Clarkson bij CFM Breakaway. En daarvoor Rita Ora en Iggy Azilia. Hier nieuwste Black Widow. Zometeen dan zijn we bij je terug met deel 2 van Beachmasters. Daarin onder andere de uitslag van Maurice de Jonge Hond. En ook hits uiteraard de Wombat, Tokyo en ook David Guetta.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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Goedenavond. Ook bij Defensie zijn medewerkers geschorst vanwege corruptie. Twee hoge officieren en twee hoge burgerambtenaren worden verdacht van ambtelijke corruptie bij de inkoop van voertuigen. Meer meldt het ministerie van Defensie niet. Gisteren werd bekend dat vijf politiemensen zijn geschorst... omdat ze zouden hebben gesjoemeld bij de inkoop van politievoertuigen. De gemeente Berkeland in de Achterhoek wil niet dat er asielzoekers komen in de vroegere TBS-kliniek Oldekotten.